De stikstofdoelen voor dit jaar worden in elk geval niet gehaald. De pijlen worden nu gericht op de doelen voor 2030, zegt verslaggever Onder Beukers. Dan moet in de helft van de natuurgebieden eh, moet het op orde zijn. Dan eh, moet de stikstofnorm, hè, de hoeveelheid stikstof die daar neerkomt... moet eh, ja, onder de maximale norm zitten. Nou ja, dat eh, is nog wel haalbaar, maar er moet er wel ingegrepen worden. Er is een dwangsom van 10 miljoen euro opgelegd... voor als de doelen van 2030 ook niet gehaald worden. De Britse prins Harry schikt in de rechtszaak die hij had aangespannen tegen mediamagnaat Rupert Murdoch. Beide partijen maakten dat duidelijk op de tweede dag van de rechtszaak. Die draait om de vraag of de bazen van een van Murdochs mediabedrijven wisten dat journalisten jarenlang prins Harry en andere prominenten afluisterden. Voor die schikking waren excuses nodig en een aanzienlijk bedrag. Murdoch heeft zijn excuses aangeboden. Eerder zei Harry een schikking niet te accepteren. Hij wilde de zaak zo publiekelijk mogelijk uitvechten. Lichte paniek op trein treinstation Amsterdam-Zuid. De politie en de marechaussee hebben daar een trein leeggehaald. De reizigers moesten allemaal met hun handen omhoog naar buiten komen... en werden op het perron één voor één gefouilleerd, zeggen ze tegen AT5. De politie wil niet zeggen wat er was... alleen dat er sprake was van een verdachte situatie in een trein. En winkeliers liepen vorig jaar miljoenen mis aan schadevergoedingen van winkeldieven. Als ze een winkeldief op heterdaad betrappen, mogen, mogen die zelf een boete geven. Maar het innen van de boetes lukt vaak niet. Daarvoor hebben ze naam- en adresgegevens nodig van de politie... en die gegevens worden sinds vorig jaar steeds minder gedeeld. Betekent dat van de 500 aanvragen bij de politie per week... dat er nu maar 20 tot 25 terugkomen. De politie zegt dat het te veel tijd kost om de gegevens op te zoeken voor winkeliers. Ze werken aan een nieuw systeem dat de problemen moet oplossen. Het weer, het is bewolkt met af en toe lichte buien en max 2 tot 5 graden. Vanavond meer regen, vooral in het oosten en zuidoosten. Morgen van alles wat, wolken, zon en een bui. En het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in de regio Noord-Holland rond beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Ik knop het Nieuwe Meer is een vrachtwagen gestrand met pech.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 Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game I just want to be someone known to you as me And I will bet my life you want the same Come and sing a simple song of freedom singing like you never sung before headed through the air Telling people everywhere We the people here don't want war Seven hundred million, are you listening? Most of what you read, most of what you read is made of lies Speaking one to one, painted everybody's son wait till trouwens. Met Tim Hardin, Simple Song of Freedom. Poëzie. Denkend aan Holland zie je brede rivieren... traag door een oneindig laagland gaan. Wie kent het niet de eerste regels van het gedicht Herinnering aan Holland? In het jaar 2000 uitgeroepen tot het gedicht van de eeuw van Hendrik Marsman. En die leefde van 1899 tot 1940. Een van de belangrijkste Nederlandse dichters tijdens het interbellum.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 Lekker je dag beginnen met een kop koffie en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we koffie binnen en bij warme dagen doen we dan koffie, koffie to go terwijl we kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen, lekker klagen over van alles en nog wat, want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen... die ons informatie komen geven over veel voorkomende hulpvraag. En wanneer? Elke vrijdag van 10 tot 12 uur. En dan moeten wij eigenlijk wel even aanmelden bij 06 3404 5202. 3404 5202. Of via de mail. Dat kan natuurlijk ook. En ik ga I, I Must Have Be A Love. En dat is Roxette. En dat is Smokey. Dat is een Engelse rockband uit Bradford. Oorspronkelijk heette de band Ascens. Hij werd gevormd in 1965 aan het Sint Brede Katholiek eh, Gymnasium in Heaton in Bradford. Leden van de band waren de tieners Chris Norman, Terry Utley, Alan Silson en Ron Kelly. Hier zijn Smokey met Needles en Pins. was a face I loved And I knew I had to run away Get down on my knees and pray That they go away But still they begin Needles and pins Because of all my pride The tears I got Twee avonden in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken... en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens of meiden. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur. En iedere vrijdagavond van half 8 tot half elf. Pluspunt Noord, ingang via de tuin aan de achterzijde. En het is een gratis deelname. Tijdens het jeugdhonk bieden wij verschillende activiteiten aan... en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat er te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. En heb je leuke ideeën? Bel Marieke. En dat is 0636 300 809. 0636 300 Simon en The Sound of Silence.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 breiklub De Breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en natuurlijk heel belangrijk gezelligheid. De deelname is gratis, inclusief koffie. Een leuke muts, een poncho of een hippe das, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn natuurlijk ook te koop... en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Bezoek ook eens de Facebookpagina van de breikunstenaars. Blueberry Hill, Vet Domino. found my thrill on oh, Blueberry de muziek in het licht. Ja, dat gaat even iets fout bij mij. Ah, hier daar is hij. No Mercy is een Amerikaanse popgroep die halverwege de jaren 90 van de 20e eeuw korte tijd enorm populair waren. No Mercy bestaat uit Marty Tinteren en de tweelingbroers Ariel en Gabriel Hernandez.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 En de locatie is de Blauwe Tram in Zandvoort Centrum, uiteraard. Agneta Falco, wrap, rounds, nee, wrap your arms around me. Wrap your arms around me. far away. At the end of each day, counting the moments till you fade away inside my soul. Under passion's control. hele koude winters hadden. Echt koude winters. Dan hadden we de Elfstedentocht, weten we dat nog? En waar eindigde die altijd? Juist, op de Bonkavaart. Koning Winter weet van wanten. Buiten wacht de Bonkevaart. Haal je schaatsen maar van zolder Zoek je elf kaart, Lekker zwieren met z'n allen. Friesland is weer in zijn sas. Langs de dorpen en de steden. In je warmste winterjas. Bonke bonke bonke van hij is te vinden op de kaart. En van je hoppaldra en hoppaldree naar sloten om een kopje thee. Bonke, bonke, bonke, bonke, wat? Hij is te vinden op de kaart. Ook al giert het in je oren Niemand die jou evenaart. Tergend langzaam kom je verder, moeizaam klunend over straat. Ook al ben je nog zo wankel, zijn je benen stram en stijf. Na de finish brengt een borrel wel weer leven in je lijf. bonke, bonke, bonke Hij is te vinden op de kaart. En va je op Valdera en op En haal je bol zwart, dat is oké. Okay. Bonke, bonke, bonke, bonke vaart. Hij is te vinden op de kaart. Zere voeten, zere handen, zere knieën, zere kop. Rode oren, blauwe wangen en het houdt nog lang niet op. Dikke tranen die bevriezen, bloed dat in je schoenen staat. Maar wie nu nog even doorzet komt gelukkig niet te laat. Bonke, bonke, bonke paard. Hij is te vinden op de kaart. En vaai je op paldera, en op Alderee. En haal je dokken, dan zit het mee. Bonke, bonke, bonke, bonke paard. Hij is te vinden op de kaart bonke bonken, paard, Hij is te vinden op de kaart. En vaai op Valdera en op Valdere, Volgend jaar doe ik weer mee. Bonker bonken, bonken, paard, Hij is te vinden op de kaart. bonke bonker bonke paard. Hij is te vinden op de kaart. Hij is te vinden op de kaart. Ja, dat is al heel lang geleden. En ik ben bang dat dat misschien wel nooit meer zou komen. Zand Pluspunt, die hebben facturen een vrijwillige Bali-medewerker. Die hebben per direct een factuur voor Bali-medewerker... en voor diverse ochtenden, middagen en op oproepbasis en vakanties.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 de Honeycombs. Ken je ze nog? Iedereen moet zelfstandig met de trein kunnen reizen. Ook als je reist met een kinderwagen, bagage, een rolstoel... of als je functionele beperking hebt. Daarom worden stations toegankelijk gemaakt voor alle reizigers. Daar hoort ook betere informatie voor het gebruik van liften bij. Zodat reizigers straks in de reisplanner kunnen zien... of de lift op het betreffende station wel of niet werkt. Wie afhankelijk is van lift kan zich deze reis zo beter voorbereiden en komt niet voor verrassingen te staan. Hiermee zet ProRail en NS een grote stap in de verbeteren van de toegankelijkheid van de stations. Queen Bicycle Race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is ride. smile, an everlasting smile. Her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me.